Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Defensie Hexeth heeft een topadviseur ontslagen. Het is Randy George, die jarenlang bevelhebber was... en onder de vorige president Biden was aangesteld als adviseur bij het Pentagon. Hij gaat per direct met pensioen. Hexeth zegt niet waarom George midden in een oorlog weg moet. Eerder ontsloeg Hexeth al andere hoge militairen... meestal omdat ze zijn beleid niet steunden of president Trump tegenspraken. De nachttrein van Arriva tussen Zwolle en Schiphol is verre van rendabel. Een jaar geleden begon een proef die nog tot het eind van dit jaar duurt. In weekendnachten rijdt er een trein van Zwolle via Lelystad, Almere en Amsterdam naar Schiphol en weer terug. Gemiddeld zitten er hooguit enkele tientallen reizigers in de trein. Meestal gaat het om mensen die uit zijn geweest in Amsterdam. Volgens Arriva dekt de kaartverkoop maar een fractie van de kosten. De rest wordt betaald door de gemeente Almere en Lelystad. Als die daarmee stoppen, kan de nachttrein niet meer rijden, zegt Arriva. De politie heeft iemand aangehouden voor de dood van een vrouw in Arnhem. Ze werd afgelopen ochtend gevonden in een woning nadat de politie daarover een melding had gekregen. De verdachte werd in Nijmegen gearresteerd. Het is een man van 33. Darter Gian van Veen heeft voor de vierde keer dit jaar een finale bereikt in de Premier League. Net als de vorige drie verloor hij die, deze keer van Gerwin Price. Eerder op de avond won Van Veen nog van wereldkampioen Luke Littler. Het was de negende speelavond in de Premier League... waarin acht darters 16 avonden tegen elkaar strijden. Michael van Gerwen verloor deze keer al in de eerste ronde. In het klassement blijft Van Gerwen vierde en Van Veen zesde. Het weer.